uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Het slechte weer heeft tot flinke overlast geleid voor het verkeer. Op het hoogtepunt rond half zes stond er ruim 300 kilometer file. Het KNMI had code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanwege zware onweersbuien. Maar later trok het KNMI die waarschuwing weer in. In België heeft het noodweer een vrouw het leven gekost. In een bos in de buurt van Aalst kwam ze onder een boom terecht. Vakbond FNV gaat een referendum houden onder bijna 3 miljoen leden van pensioenfonds ABP. Zo is het loonakkoord dat drie andere bonden sloten met de overheid te blokkeren. Die bonden maakten vandaag bekend dat de meerderheid van hun leden het eens is met het loonakkoord. In het akkoord staat onder meer dat werknemers in de publieke sector dit en volgend jaar een loonstijging krijgen van in totaal ruim 5 procent. Bovendien krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro. De Angolese Clausio van 13 en zijn zus Marcia van 18 mogen samen met hun moeder in Nederland blijven. Ze krijgen alsnog een verblijfsvergunning, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De vader mag niet blijven. Hij zat tijdens de burgeroorlog in Angola in het leger en kreeg daarom de status van mogelijke oorlogsmisdadiger. Het gezin is al 15 jaar in Nederland en was vorige week overgebracht naar het detentiecentrum in Zeist om te worden uitgezet. Er komt geen autorij volgend jaar, dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ondanks het succes van vorig jaar hebben zich te weinig automerken ingeschreven, zeggen de organisatoren. In 2013 ging de autobeurs ook al niet door, omdat er niet genoeg belangstelling was bij de automerken. In 2011 was er wel een autorij, maar die was vanwege de economische crisis vrij sober. Of er na 2017 nog wel een autorij zal worden georganiseerd, is niet bekend. Het weer, er trekken enkele stevige buien over het land, maar later vanavond is het weer droog.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 Welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en ik neem je mee op een reis langs hele mooie filmmuziek. Mijn speciale aandacht voor een film The Guard... die van de week ook op televisie komt. Echt een hele bijzondere film. Mystic River staat op de rol. Ik zie eh, nog meer films staan. Ik zie staan Detachment... Ik zie eh, Betty Blue staan. Nou, we gaan er iets heel moois van maken. Jazz, klassiek, pop, alles zit erin. Nou, niet zoveel pop meer, want pop hebben we het eerste uur gehad. Maar we starten, zoals te doen gebruikelijk, altijd met een grote filmhit. En dat is er een van onlangs deze keer. Dat is een hitje van Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En dat is uit de soundtrack van Fifty Shades of Grey. mooie film die ik nu op de rol staan. Het is uh, The Dinner Game. Le Diner des Cons getiteld. Uh, mooie muziek, Vladimir Kosma. Het verhaal, elke week organiseren Pierre en zijn vrienden een etentje. De bedoeling is dat iedereen de meest domme persoon die hij of zij kent meebrengt als gast. Eh, ze laten die tijdens het diner uitgebreid aan het woord over hun ideeën en opvattingen tot groot vermaak van de gastheren. Aan het eind van de avond wordt de grootste idioot gekozen en Pierre denkt met François Pignon de show te stelen. In deze film zit grappige muziek, gecomponeerd door Vladimir Kosma. Diner Decon. Stedelijke muziek. Eh, Vladimir Kosma. Doe er nog een uit deze grappige soundtrack. De de Christine. tijd voor een eh, film die van de week op televisie komt. Mystic River, een film die dinsdag morgenavond om 11 uur op Veronica wordt uitgezonden. Een film van Clint Eastwood. En de muziek is ook van Clint Eastwood. Zeker het eerste nummer wat ik laat horen. Mystic River. Film van Clint Eastwood met onder andere Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Als jongetjes liepen Dave, Jimmy en Sean een vreselijk trauma op... toen een van hen werd ontvoerd en seksueel misbruikt. Jaren later, ze zijn inmiddels volwassen en getrouwd... wordt de 19-jarige dochter van een van hen vermoord. Dave is een van de verdachten. Op de avond van het misdrijf kwam hij namelijk in verwarde staat... en met bebloede handen thuis... Al snel worden de oude wonden opnieuw opengereden. Een sterke, sombere hoe dan het vooral door de effectieve, sobere regie van Eastwood... en het uitstekende spel van Robbins, Penn en Bacon. Ja, de muziek is grootste deel gecomponeerd door Clint Eastwood zelf... en ook door zijn zoon Kyle Eastwood. En dit vind ik ook een aardig nummer uit die Black... Eh, dit nummer is ook gecomponeerd door zijn zoon. Thank you. saxofonist. Eh, een mooie film, een mooie muziek. Dus eh, genieten. Laat, eh, ja, neem hem maar op, want hij begint heel laat. Ik zie dat hij om 11 uur begint en tot half 2 duurt op de dinsdagavond. En als je de, de volgende ochtend om woensdag op tijd naar de baas moet... dan wordt dat wel een heel latertje. Dus laat de recorder maar snorren, zou ik zeggen. Eh, dan kom ik bij de film The Guard, waar ik al in het eerste uur aandacht voor vroeg. Een bijzonder film, er zit hele mooie muziek in. Er zit jazz in, er zit pop in, er zit uh, western muziek in. En ik laat er een paar nummers van horen. Een van de eerste nummers die ik laat horen is Chad Baker. Everything Happened to Me. Uit de film The Guard. I make a date for God, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. And when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me. That love would turn the trick to in despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once and then it had to be with you. Everything happens to me. and an air mail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. And Het soundtrack van The Guard. Een film van eh, John Michael McDonough. Met onder andere eh, Brandon Cleason, Don Cheadle en Liam Cunningham. Met zijn lakse houding, foute grappen en voorkeur voor escortdames en sterke drank is Gary Boyle bepaald geen modelbrigadier. Wanneer de strenge FBI-agent Wendell naar het Ierse kustplaatsje wordt gestuurd... waar Boyle de dienst uitmaakt om een internationale drugsbende op te rollen... leidt het onvermijdelijk tot eh, bonje. Debuterend regisseur McDonough citeert volop uit bekende misdaadfilms. Eh, ja, het is een, een, eh, een, grappige film met gevatte dialogen... aanstekelijk absurdische en poëtische intermezzo's. Dus ik zou zeggen aanstaande vrijdag 4 september... half tien NPO 3 The Guard kijken ook eh, aan de soort van de muziek die erin zit... kan je zeggen dat het een hele bijzondere film is.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 Let me kiss you and close your eyes. I dat alleen negers en Mexicanen drugs dealden... zegt brigadier Gary Boyle schaamteloos bij een bijeenkomst... waarin hij gebriefd wordt over blanke drugdealers... die in West-Ierland een lading cocaïne komen ophalen. Als de zwarte politieinspecteur en zijn medeagent hem dwingen zijn excuses aan te bieden... bijt Boyle terug dat hij een Ier is. Uh, Brandon Cleason is Gary Boyle, de speel van de film. En sinds jaar en dag is hij een garda, een kelk voor de politieagent... in een klein Iers plaatsje waar niet veel gebeurt... Mobiele telefoons en andere moderne apparatuur heeft hij niet nodig. Hij doet zijn werk op de ouderwetse wijze. Bepaalt zelf zijn werkuren en maakt tijd voor leuke middagen met een paar prostituees. Ook is hij er niet vies van om bij verkeersongeluk de zakken van de lijken te checken op partydrugs. En die hij dan in uniform en al uitprobeert. Kortom, een, bijzondere figuur. En eh, ja, het is een, je houdt ervan of je vindt het geen leuke film. Maar ik kan adviseren om toch te bekijken. The Guard. Er zit ook muziek in die eh, bijvoorbeeld dit... Eh, Boys Get Dressed en dat is gecomponeerd door Carlex Kiko. Beetje westernachtig stijl. Luister maar. nog één, want ik vind het zo bijzondere muziek. Ik vind het heel mooi. Firestorm of The Impossible Odds, Calexico. anybody you want me to call? If no, don't have anybody. Just pin a medal to my body like with those lads coming home from Iraq. van stijlen muziek. zelf ja, als je dit soort westernmuziek hoort. Het speelt in West-Ierland. Ja, prachtig toch. Eh, een andere topfilm die eh, van de week op televisie komt. En dat is op vrijdag 4 september op de Belg Canvas Detachment. Ik zal er wat muziek aan laten horen. En dan vertellen waarover het gaat. A Date with Mrs. Madison. verschillende leraren, administratief personeel en leerling aan een middelbare school... door de ogen van een interim-leraar genaamd Henry Bartes. Henry gaat van school naar school en probeert zijn kennis over te dragen... maar blijft nooit lang genoeg om enige binding met de school en zijn leerlingen te krijgen. Het is het perfecte beroep om je in alle openheid te verbergen. Op een dag komt Henry weer op een nieuwe school. Een geheime wereld van emoties wordt bij hem opgewekt door drie vrouwen. Een jong meisje Meredith, een collega-lerares mevrouw Madison... en een straatjoertje Erika. Elk van deze vrouwen is, net zoals Henry, op, in een strijd op leven en dood verwikkeld... op zoek naar schoonheid in een schijnbaar gemeen en liefdeloze wereld. Ja, dat is het verhaal van Detachment. Eh, the Parent Teacher Night... Muziek gecomponeerd door de Newton Brothers. deze soundtrack draai. I Got To Blame Myself, gezongen door Tony Kay. En eh, Tony Kay is een eh, Engelse eh, singer-songwriter, keyboard man. Dus mooi nummer ook. Uit Detachment. Heb je interesse? Vrijdag 4 september, half tien, de moeite waard. Cities and streets and avenues and the swamp where I don't go. There ain't no point in looking for an escape goat. I gotta blame myself. waters rose, but I never ran. I had too much upon my mind. There ain't no point in looking for an escape goat. I, I gotta blame myself. My family was bringing me down, and I was beating myself in my veins. There ain't no point in looking for an scapegoat. I, I, I gotta blame myself. I gotta blame myself. I gotta blame myself. I have got to blame myself. Ik had jullie het eerste uur beloofd om toch nog iets uit True Detective te draaien. Een prachtige cd die bij deze tv-serie hoort. En de, door T-Bone Burnett is eh, samengesteld. En dat is het nummertje, ja misschien heb je wel zin in. One Bourbon, One Scotch and One Beer. John Lee Hooker. but she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of full life. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, said "What do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill." Well, my baby, she gone, she been Pigeon high, stone knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch. One bourbon, one scotch, one beer. John Lee Hooker, wat drink jij op dit moment? Nou, ik drink zelf gewoon een glaasje vruchtensap. Dat is ook heel lekker. En, bourbon en scots en one beer is natuurlijk ook lekker. Maar ja, met mate natuurlijk. Hè. Eh, we gaan eens wat eh, muziek draaien van Gabriel Jarret uit de film Betty Blue. Betty Ezorg. soundtrack Betty Blue. Eh, nog één nummer uit die soundtrack, Le Petit Nicolas. tot zover deze film. En ik heb nog een paar films staan en ik wil er toch nog wat van laten horen. En wat muziek die hier wel bij aansluit is eh, muziek van David Shire uit eh, Farewell, My, Farewell My Lady. een film van Philip Marlowe. Lovely. Gecomponeerd door David Shire. Marlowe Theme. Ja, dit, deze Betty Blue en Farewell My Lovely zijn eigenlijk soundtracks die in de collectie van de echte soundtrackliefhebber niet mogen ontbreken. Zijn alle twee top soundtracks. En wat natuurlijk ook top is, is het nummertje uit The Godfather. Ook deze week volgens mij alle drie de films nog een keer op televisie. Dus als je kijken wil, veel plezier bij The Godfather. Ik doe het love team uit deze hele bekende film films zou ik bijna zeggen. Eh, nog eens een klein stukje eruit voordat we onze eindtune starten. Ik zie Carmina Coppola, de Godfather, Tarantella. langzaam de muziek wegdraaien, deze mooie muziek. Om onze eindtune te starten, want het is alweer de hoogste tijd. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we hebben weer filmmuziek gedraaid. Filmmuziek van de bovenste plank. Eerste uur vooral pop, tweede uur eh, vooral eh, jazz, klassiek. Rustiger muziek. En we gaan er natuurlijk uit met de tune Dans la Maison van Philippe Rombie. Ik wens je een hele goede week toe. En morgen gezond weer op. En voor zo direct wel te rusten. Ja, bij filmprogramma's is het moeilijk films te kiezen. Er is zoveel mooie muziek. Maar gelukkig kunnen we volgende week verder gaan. Ja, met al die regen in het vooruitzicht...